gevorderd om het geld deels of volledig terug te storten. In sommige gevallen bedraagt het teruggevorderde bedrag meer dan 40.000 euro. Het bedrijf dat voor bijna een halve ton wc-papierrollen liet maken... met erop bezwaren tegen het associatieakkoord met Oekraïne... mag het geld opvallend genoeg houden. In Parijs is de Britse fotograaf David Hamilton overleden. Een van zijn buren vond hem in zijn appartement en waarschuwde de politie. Volgens de Franse zender Europe 1 heeft hij zelfmoord gepleegd... een aantal dagen nadat hij door een Franse tv-presentatrice was beschuldigd van verkrachting in de jaren 80. Hamilton legde vooral jonge naakte vrouwen vast. Hij verkocht miljoenen fotoboeken. Zijn soft focus foto's speelden jarenlang een rol in het debat over wat kunst is en wat pornografie. David Hamilton was 83 jaar. Voor de aanval donderdagavond in een rusthuis in Frankrijk is een man opgepakt. Bij de aanval werd een vrouwelijk personeelslid gedood. Daarna opende de Franse politie een klopjacht op de man. De verdachte is 47 jaar. Het zou een ex-militair zijn. In Antwerpen is een Belg aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige woningoverval in Gees in Drenthe. Drie mannen overvielen in juni een woning. De bewoner overleed kort na de overval. De Belg van 21 jaar die is gearresteerd moet ook nog een lange celstraf in België uitzitten. Er zit ook al een Amsterdammer vast voor betrokkenheid bij de overval.